Het bedrijf uit Veldhoven boekt een omzet van ruim 9 miljard euro, een derde meer dan het jaar ervoor. De netto winst kwam uit op 2,1 miljard euro, een toename van 44 procent. Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar zo'n 33.000 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen. Rotterdam voerde de afgelopen vier jaar een streng beleid waarbij aanvragers van een bijstandsuitkering veel informatie moeten aanleveren en er strenge regels gelden voor hun uitkering. Amsterdam typeert zijn eigen aanpak juist als vriendelijk. Zo heeft de stad de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd. Minister Wiebes kan niet zeggen wanneer hij met regels komt voor de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen. De Tweede Kamer vroeg in een debat om binnen twee weken met een schadeprotocol te komen voor de gedupeerden, maar dat gaat volgens Wiebes niet lukken. Hij wil er samen met de bestuurders in Groningen en met maatschappelijke organisaties over praten. Het afgelopen jaar zijn in Nederland ongeveer evenveel asielaanvragen gedaan als in 2016. Het waren er ruim 31.000. In 2015 lag het aantal nog op bijna 59.000. Die daling komt vooral door de Turkije-deal. Er komen nu veel minder Syriërs. Opvallend was het grote aantal migranten uit Cuba. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft hier geen verklaring voor. Dick Advocaat heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Sparta verloren. Thuis tegen Vitesse werd het afgelopen avond 0-1. Advocaat volgde een paar weken geleden Alex Pastoor op. Sparta staat nu onderaan in de eredivisie. Het weer vallen hagel en sneeuwbuien. Dat kan tot gladheid leiden. Ook kunnen er zware windstoten voorkomen.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 Tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken 7 kilometer... 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A1 verderop bij Inbrugge gebeurde ook een ongeluk... maar daar is de weg weer vrij. Er staat nog wel 3 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen sint michielsgestel en Waardenburg... 14 kilometer en drie kwartier vertraging door een aanrijding. Daar daar zijn alle rijstroken ook weer vrij. Er liggen netten op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. zijn twee rijstroken dicht. dat levert ongeveer 10 minuten tijdverlies op. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zevenhuizen ligt ook iets op de weg. En daardoor staat er daar 3 kilometer file. Verder is het erg druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen.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 Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John know he cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch he know.